12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Ollongren heeft geprobeerd te voorkomen... dat een kritisch rapport van de toezichthouder op de inlichtingendiensten... vlak voor het referendum over de inlichtingenwet zou verschijnen. Dat staat in stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent dat de timing verband houdt met het referendum... maar oppositiepartijen SP en PvdA willen opheldering... In het rapport staat dat de privacy beter moet worden beschermd... bij het delen van gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten. Dat thema speelde een grote rol in de discussie. In Beneden-Leeuwen in Gelderland is een vrouw van 70 overleden... nadat ze bij de finish van een wielerwedstrijd werd aangereden door een politiemotor. Die reed met andere motoren voor de wielrenners uit in de slotrit. Volgens de organisatie van de Olympia's Tour stak de vrouw onverwacht over. In Amsterdam zijn vanavond bij het gala van het Nederlands Theater... de belangrijkste toneelprijzen van het jaar uitgereikt. Bruno van den Broeke kreeg de Louis d'Or, de prijs voor de beste mannelijke acteur... voor zijn rol in het toneelstuk Para. De Door, voor de beste actrice was voor Carina Holla voor haar rol in Romp. De vrouw die de Amerikaanse kandidaat voor het Hoge Rechtshof... Brad Kavanaugh beschuldigt van seksueel wangedrag... heeft zich bekendgemaakt in een interview met The Washington Post... De conservatieve Kavanaugh is door president Trump voorgedragen voor het Hoge Rechtshof. De vrouw is hoogleraar psychologie in Californië. Ze zegt dat ze begin jaren 80 door een stomdronken Kavanaugh op een bed is geduwd en hij haar betaste. Kavanaugh spreekt alle beschuldigingen tegen. Het lijkt er niet op dat het nieuws zijn benoeming in de weg zal staan. Het weer, vannacht opklaringen en een graad of 10. Overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. In het noorden wat bewolking, in het zuiden zon.